Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Panamese belastingma heeft tal van miljardairs geholpen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Daarover schrijven verschillende Europese media, waaronder Trouw en het Financiële Dagblad. In de administratie van het Panamese bedrijf zou een enorm lek zitten. Daardoor zijn 11 miljoen documenten in handen van journalisten gekomen. Onder de miljonairs die hun rijkdom willen verbloemen zouden veel staatshoofden zijn, onder wie de Russische president Poetin en leiders uit onder meer Saoedi-Arabië, Argentinië en Oekraïne. Maar ook voetballer Lionel Messi wordt genoemd. Een Russische commerciële bank speelde een hoofdrol bij het witwassen van miljarden dollars, zo blijkt uit de zogeheten Panama Papers. Franse treinen worden beter beveiligd tegen terroristische aanvallen. Zo gaan er gewapende agenten in burgerkleding meereizen. Ze zijn getraind en bevoegd om te schieten als dat nodig is. Volgens de Franse spoorwegen reizen de agenten niet mee op alle treinen, maar gaan ze circuleren. Daarnaast gaan de spoorwegen door met de veiligheidspoortjes voor Thalys-reizigers... en komen er extra bewakingscamera's waarvan de beelden voortdurend worden bekeken. De Nederlandse waterpoloers hebben op het Olympisch kwalificatietoernooi in Triest gestund tegen Spanje. Ze wonnen met 7-5 van de Spanjaarden, die in januari op het EK nog veel te sterk waren voor Oranje. Toen won Spanje met 15-4. Het was de eerste wedstrijd van Oranje op het Olympisch kwalificatietoernooi. De beste vier plaatsen zich voor de Olympische Spelen in Rio. De Nederlandse waterpoloers deden in 2000 voor het laatst mee aan de Spelen. Max Verstappen is in de Grand Prix van Bahrein zesde geworden. Hij reed een sterke race en verdiende daarmee acht WK-punten. Na tien ronden was Verstappen opgerukt van de elfde naar de vijfde plaats. Later lag hij zelfs nog even vierde. De Grand Prix van Bahrein werd gewonnen door Nico Rosberg... die Kimi Räikkönen en Lewis Hamilton achter zich liet. Het weer. Vanavond en vannacht trekken de buien over het land. Morgen valt er eerst nog wat regen. Later op de dag wordt het droger, komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1162 hier op CFM Zandvoort. Peaceful Radio is een New Age muziekprogramma hier op je eigen lokale radio. Een uniek programma met eh, allerlei stijlen uit de New Age muziekwereld. Want die kennen ook de stijlen, ja. Waaronder world and folk music. Uh, vertolkt door het label ARC Music, Art Music. En natuurlijk traditiegetrouw elk programma een nieuwe. Beginnen we met nieuwe cd's. Zoals deze. Cecil Sprite. Saving Cecil Sprite, zo heet het. En dat gaat over die leeuw. Eh, misschien weet je dat toch eh, alweer een tijdje terug. Die eh, hele beroemde leeuw die dood werd geschoten door een of andere maffe En ehm, nou, dat was wereldnieuws. Artiesten zijn erop ingesprongen, hebben er zelfs een website gemaakt. Staat ook op de website peacefulradio.eu met het hele verhaal erbij en allerlei informatie over de cd. Dus een primeur in uh, Radio Show 1162. Ik wens je heel veel luisterplezier. How come your and your picnics and parties, your breakfasts and suppers, your hoolies and all? But wait till I tell you of the gas that we had on the night that we went to the Chia Ladies' Ball. I went there as Queen Anne, and I went with me man. He was dressed as a monkey, locked up in a cage. There were pierrots and pierrots Hottentots and whatnots and stars that you'd see on the music hall stage. At the ladies' ball, people said one and all, You're the bell on the ball, Mrs. Mulligan. We had one steps and two steps, and the devil knows what new steps we swore. We never would be dull again, be dead. We'd wine, porter, and Jemison. We'd cocktails and cocoa and all. We'd champagnes that night, but we'd real pains next morning. The night that we went to the Charlie's ball. There were cowboys and Indians that come from Drumcondra. We fancy street fairies, all diamonds and stars. There was one of the Roonies as a clock over Moonies, and a telegram boy as a message from Mars. Barrymore from the lots was the queen of the Scots with a star on her head perched upon a dome. There was young Jimmy Whitehouse came to rest as a lighthouse on a Camden Street garbo should have stayed home. At the cheer ladies' ball, people said one and all, "You're the bell on the ball, Mrs. Mulligan." We had one steps and two steps, and the devil knows what new steps we swore he never would be dull again, be dead. We'd wine, porter, and Jamison. We'd cocktails and cocoa and all. We had mambos and tangos, our sets and fandangos, the night that we went to the Charlie's Ball. There Mary, Eleanor O'Rourke was the queen of the dawn. By ten thirty, she looked like a real dirty knight. Mickey Farron, the bester, came dressed as a jester. He burst his balloon and fell dead when the fright. Kevin Barr came as Bomeril stops at sinking, feeling astride of a bottle, pajamas and all. And he bumped into Faust, who was gloriously soused, and the two of them were sunk at the end of the hall. At the ladies' ball, people said one and all, You're the belle of the ball, Mrs. Mulligan. We had one steps and two steps, and the devil knows what new steps we swore we never would be dull again, be dead.